Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Hollande roept jonge Fransen op om zich te melden als politievrijwilliger. De noodtoestand is vannacht met een half jaar verlengd. Daardoor zijn er meer mensen nodig om de veiligheid te bewaken. Vrijwilligers kunnen een cursus van vier weken volgen. Daarin leren ze om te gaan met terrorisme-dreiging... en vervolgens worden ze ingezet als reservist. Allochtone jongeren komen, ook al hebben ze een mbo- of hbo-diploma op zak, veel moeilijker aan een baan dan autochtonen. De Universiteit Maastricht heeft een onderzoek gedaan onder 70.000 jongeren met een diploma. Tweede generatie allochtonen lopen drie keer zoveel risico om werkloos te worden als autochtonen. Eerder werd aangenomen dat de studiekeuze van allochtone jongeren en het opleidingsniveau van hun ouders een rol spelen. Maar onderzoekers zeggen tegen Nieuwsuur dat ook bij gelijke kwalificaties allochtone jongeren moeilijker een baan krijgen. De rechtbank in Amsterdam heeft de dochter van de president van Oezbekistan veroordeeld tot een boete van 1,6 miljoen euro wegens omkoping. Deze Gulnara Karimova ontving via een brievenbusfirma zo'n 300 miljoen euro smeergeld van telecombedrijven, zoals Vimpelcom en Telia. Het OM in Amsterdam startte de zaak omdat het hoofdkantoor van Vimpelcom daar staat. Het telecombedrijf heeft wereldwijd zo'n 200 miljoen klanten in 14 landen. Vimpelcom kocht zijn 3G-licenties in Oezbekistan via steekpenningen aan Karimova. De rechter vordert ook bezittingen van haar ter waarde van 123 miljoen euro. Dat zijn voornamelijk aandelen. Het weer tot slot in het midden en oosten groeien stapelwolken uit tot stevige buien met onweer en mogelijk ook met hagel en windstoten of zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk overal droog en dan wordt het een graad of 17. Morgen is het iets minder heet met maxima van 23 tot 28 graden. Er is zon, maar landinwaarts valt er ook een enkele regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Hilversum en Eembrugge 2 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 2. A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Knoopend Koenplein en Knoopend Zaandam 3 kilometer. Op de AN15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 6 kilometer. Daar staat een kapotte auto, één rijstrook is daar dicht.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 corner love and romance mm -hmm. And stomp your feet Everybody just bounce to the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 living dangerously. Whoa.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 this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy to go someday.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.